Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. NSC-leider Pieter Omtzigt keert mogelijk dinsdag weer terug in de Tweede Kamer. Dat laat de partij aan Nieuwsuur weten. Hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Omtzigt kondigde in september aan dat hij tijdelijk een stap terug deed... vanwege gezondheidsredenen. Sindsdien wordt hij waargenomen door Nicolien van Vroonhoven. Achter de schermen heeft Omtzigt steeds veelvuldig contact gehad met zijn partijgenoten. Hoe de taakverdeling er bij de terugkeer van Omtzigt uit gaat zien is nog niet bekend. Bij Moordrecht zijn twee niet ontplofte Tweede Wereldoorlogbommen onschadelijk gemaakt. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het ontstekingsmechanisme verwijderd. De 500 ponders werden afgelopen zomer gevonden bij werkzaamheden aan de A20 in Zuid-Holland. Vanwege de operatie moesten honderden omwonenden verplicht binnenblijven. Ook was de snelweg A20 in beide richtingen dicht. Inmiddels zijn alle wegen weer open en mogen de omwonenden weer naar buiten. In een hotelkamer in Schiedam is iemand neergeschoten. politie heeft drie mannen die in de kamer waren aangehouden. Het schietincident gebeurde midden in de nacht. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de mannen is, is nog onduidelijk. Voor zover bekend waren er geen gevolgen voor de andere hotelgasten. Het Nederlandse elftal is door naar de kwartfinales van de Nations League. Oranje versloeg Hongarije gisteravond met 4-0. Twee doelpunten werden gemaakt uit een penalty. De wedstrijd lag acht minuten stil... doordat de Hongaarse assistent-bondscoach onwel werd bij de reservebank. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is in stabiele toestand. Na een kwartier kon de wedstrijd worden hervat. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Daar is ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. En het wordt 7 tot 10 graden. Ook morgen bewolkt met kans op buien bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem.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 Then we would shine like Venus in a clear night sky We thought our love could overcome the circumstances But my ambition wouldn't allow for compromise I could see in the distance all the dreams that were dear to me every choice I had to make left you Somehow the road we started down had split us Sunday.